Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het museum Singer Blokker, de weduwe van de grondlegger van de Blokkerwinkels. Het gaat om zo'n 100 schilderijen van Nederlandse schilders van rond 1900. Om ze te kunnen exposeren moet er wel een nieuwe vleugel gebouwd worden... en ook dat betaalt Blokker. De favoriete schilder van het echtpaar was Jan Sluiters. Van hem bezitten ze 40 werken. En verder zijn er ook schilderijen bij van onder andere Jan en Charlie Torop en Kees van Dongen. De Nardin-collectie, zoals de verzameling heet, is vanaf eind 2020 te zien. De FBI is het kantoor binnengevallen van Michael Cohen, de advocaat van president Trump. Volgens de New York Times is de inlichtingendienst op zoek naar documenten over pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou Daniels 130.000 dollar hebben betaald om haar seksuele contact met Trump stil te houden. De FBI kreeg het huiszoekingsbevel dankzij Robert Mueller. Dat is de speciaal aanklager die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016. De sociale partners laten niet veel heel van de nieuwe plannen van minister Koolmees om de arbeidsmarkt te hervormen. Koolmees wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk voldoende mogelijkheden tot flexwerk openhouden. Volgens de bonden blijven mensen lang in onzekerheid over een vast contract. En volgens de werkgevers worden alle vormen van tijdelijke arbeid duurder. Het aantal verdachten van geweld tegen politie, brandweer en andere hulpverleners is vorig jaar met een vijfde gestegen. Het ging om bijna 9000 verdachten. De stijging is mogelijk te verklaren door betere registratie, zegt het OM. De politie heeft vier mannen opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van twee mannen in Dordrecht. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via de homo-dating-app Grindr. De vier komen uit Dordrecht en zijn 18 tot 21 jaar. Eerder werden al twee jongens van 14 en 16 opgepakt. Het weer in het zuiden en westen kans op een stevige bui met haalgewoon onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.